4 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in het grensgebied van Irak en Iran is opgelopen naar 407. Er zijn meer dan 6000 gewonden, meldt het Iraanse staatspersbureau. In Irak zijn zeker zeven mensen omgekomen. De beving was gisteravond laat en had een kracht van 7,3. Het epicentrum was in Iraks Koerdistan, zo'n 30 kilometer van de stad Halabja. De gevolgen zijn het grootst aan de Iraanse kant van de grens waar meer mensen wonen. Alle basisscholen in Nederland krijgen een brochure van de overheid... waarin precies staat welke administratie moet worden bijgehouden. De richtlijnen moeten helpen om de werkdruk bij leraren in het basisonderwijs te verminderen. Leraren in het basisonderwijs voeren al maanden actie voor een beter salaris en minder werkdruk... Een van de oorzaken van de hoge werkdruk is de hoeveelheid papierwerk. Volgens het ministerie van Onderwijs weten leraren vaak niet goed welke administratie verplicht is. Hierdoor zouden scholen zichzelf onnodig veel verplichtingen opleggen. De komst van IS-strijders naar Somalië vormt een aanzienlijk gevaar voor de regio. De Verenigde Naties waarschuwen dat er nog veel meer strijders die nu Syrië en Irak ontvluchten naar het instabiele Somalië komen. VN-experts bestudeerden foto's en documenten en reisden naar de regio. Daar interviewden ze onder andere IS-extremisten die gevangen zitten in Somalië. Het aantal gijzelingsacties en aanslagen door IS in het land is de laatste tijd toegenomen. Scholieren kunnen behalve naar het Amsterdamse Rijksmuseum ook een bezoek brengen aan een ander museum in Nederland. Het minister van Engelshoven van Cultuur in een debat in de Tweede Kamer. Van Engelshoven benadrukte dat de tekst over het Rijksmuseum in het regeerakkoord vooral een aanbod is. Volgens haar is het geen verplichting, maar een mogelijkheid. Het weer vanavond opklaringen. Landinwaarts daalt de temperatuur vannacht tot rond het vriespunt. Morgen veel bewolking met soms lichte regen of motregen. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de, eh, de Randstad is begonnen, maar zonder al te veel eh, opvallende files. Op de A4 Amsterdam-Den Haag alweer wat drukte bij Schiphol en tussen Roelof en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A7 Hoorn-Zaandam een kwartier vertraging tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid. Daar is één rijstrook dicht namelijk. Op de A12 Den Haag-Utrecht 5 tot 10 minuten langzaam rijden tussen Den Haag-Bezuidenhout en Noodorp. Ook 10 minuten erbij op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Papendrecht.